Het deel van het Tweede Kamergebouw, waar journalisten zitten, was korte tijd afgesloten. De politie heeft na onderzoek gezegd dat het witte poeder in de brief niet schadelijk is. De Britse premier May is in Berlijn om met bondskanselier Merkel te praten over de brexit. Vanmorgen was ze in Den Haag bij premier Rutte. May hoopt op steun voor aanpassing van het brexitakkoord. Nu het Britse parlement dat dreigt af te wijzen. May gaat ook nog naar Brussel, naar de Europese leiders Tusk en Juncker. Die sluiten uit dat het brexitakkoord wordt aangepast. De Turkse regering heeft een programma opgezet om politieke tegenstanders te ontvoeren en te martelen. Ze zouden worden gedwongen om verklaringen af te leggen tegen aanhangers van moslimgeestelijke Fethullah Gulen. Dat zegt een samenwerkingsverband van Europese journalisten... van onder meer de Duitse publieke omroep ZDF, de Franse krant Le Monde... en de Israëlische krant Haaretz. De journalisten bekeken geheime documenten en video's... en spraken getuigen en slachtoffers. De ontvoeringen en martelingen zouden worden uitgevoerd... door de Turkse geheime dienst. In Eindhoven zijn zes mensen gearresteerd in verband met de intocht van Sinterklaas in november. Supporters van PSV en andere betogers zochten toen de confrontatie met actievoerders van Kickout Zwarte Piet. Er werd gegooid met blikjes bier en eieren en er werd een agent geschopt. Op de dag zelf pakte de politie al zes mensen op. Met behulp van beelden van bewakingscamera's zijn dus nog eens zes mensen opgepakt. Allemaal mannen uit Eindhoven. Het Openbaar Ministerie gaat discriminatie harder aanpakken. De officier van justitie krijgt vanaf januari meer mogelijkheden om hogere straffen te eisen. Nu wordt er bij discriminatie vooral gekeken naar zaken als groepsbelediging en aanzetten tot haat. Zo is mishandeling van een transgender nu nog geen grond voor een hogere strafeis, vanaf januari wel. Het weer, nog kans op een bui, verder op de meeste plaatsen droog en wat zon...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 With you, I stuur jullie allemaal fijne dagen en...